Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het treinverkeer in het noorden van het land ligt stil of wordt stilgelegd vanwege storm Poli. Daar geldt code rood, op andere plekken is dat oranje. Rijkswaterstaat roept mensen op om hun reis uit te stellen als het mogelijk is vanwege zware windstoten. Deze verslaggever van NH Nieuws staat op het strand wordt bijna weggeblazen. Nou, waar ik een uur geleden zei, het valt allemaal nogal mee... moet ik nu toch al toegeven dat de wind echt is flink is aangetrokken, hoor. Hier eh, aan de kust, in de Noordkop, eh, er komen echt hele donkere wolken aan. En ik, eh, ja, het, het, regent hard. In de verte zie ik nog wel de regenboog, maar die begint langzaam ook te verdwijnen. Op Schiphol zijn vanwege de storm tot halverwege de middag ongeveer 300 vluchten geschrapt. Er moet meer duidelijkheid komen over de opvang van Oekraïners in Nederland op de lange termijn. Dat vindt de adviesraad Migratie die daarover aan de bel trekt. De eerste ontvangst was heel positief, natuurlijk. Maar als eh, iedereen bijvoorbeeld zou mogen blijven... Eh, dan gaat het over hele grote groepen. En dan moet er echt best wel wat veranderen. En eh, eh, het knelt al hier en daar als het gaat over onderwijs en gezondheid. Sommigen leven al maanden in een noodopvanglocatie waar de voorzieningen minimaal zijn. In Nederland zijn nu zo'n 95.000 Oekraïners. Die mogen hier twee jaar zijn zonder papieren. Voor veel mensen geldt dat die periode in maart volgend jaar afloopt in Borger in Drenthe zijn studenten van de Universiteit Groningen komende weken druk bezig met een onderzoek naar hunebedden. Dat zijn eeuwenoude graven gemaakt met enorme stenen. Door die graven te onderzoeken denken de studenten meer te weten te komen over hoe mensen eeuwen terug leefden. Deze student vertelt wat ze al heeft gevonden. Een heleboel steen, maar helaas nog geen eh, <laughs> ja, bijzondere vondsten. <laughs> Het is heel spannend eh, om... Eh, ja, het is toch even afwachten wat je, wat je vindt. Eerder werden al wel potten gevonden. Daaruit maakten ze op dat de bouwers van dat hunebed vroeger een drankritueel hielden... voordat ze aan de slag gingen met bouwen. En het weer nog, ja, vooral aan de kust en in het noorden vanochtend dus harde wind en veel regen.